uur. Annette Schut met het NOS Journaal. Israël zegt dagelijks twee tankwagens met brandstof toe te laten in de Gazastrook. Het grootste deel van de brandstof zal worden gebruikt om watercentrales van stroom te voorzien... zodat schoon water beschikbaar blijft en het riool blijft werken besluit zou zijn genomen na druk uit Washington. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwde voor het toenemende aantal infecties in Gaza... vanwege onder meer het tekort aan schoon water. VVD-lijsttrekker Dylan Jazielkes vindt het zeer kwalijk dat een aangifte tegen de VVD per chef niet goed is opgepakt. Als minister van Justitie en Veiligheid heeft ze zich altijd ingezet voor zware straffen bij agressie tegen journalisten. Een nieuwsuur noemde ze het pijnlijk dat dit juist bij een voorlichter van haar partij niet goed is gegaan. Afgelopen zomer trok voorlichter Kees Berghuis een microfoon uit de handen van een journalist die daarna aangifte deed. Politie deed daar niets mee omdat het dacht dat de journalist genoegen zou nemen met excuses. Het bestuur van OpenAI heeft medeoprichter en directeur Sam Altman ontslagen. Volgens het bestuur was Altman niet consequent openhartig in zijn communicatie. Sam Altman wordt tijdelijk vervangen door de technisch directeur. Meerdere bedrijven en instanties stoppen met adverteren op X... vanwege antisemitische berichten op het sociale mediaplatform. Het gaat onder meer om Apple, Disney en de Europese Commissie. Eigenaar Elon Musk van X ligt zelf ook onder vuur vanwege een antisemitisch bericht. Hij steunde iemand die zei dat Joden de haat tegen blanken aanwakkeren. Het Witte Huis noemt het bericht van Elon Musk extra schadelijk... omdat er sinds de aanval van Hamas op Israël vorige maand... sowieso al een sterke toename is van antisemitische incidenten. Het weer, vannacht veel mist bij een graad of drie.